Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS gaat voor 2,5 miljard dollar wapens leveren aan Oekraïne. Het gaat onder meer om zo'n 150 panzerwagens en veel munitie voor raketsystemen en luchtafweer. De Amerikanen leveren vooralsnog geen Abrams-tanks... omdat die vrij onderhoudsgevoelig zijn en Oekraïne daar niet de juiste brandstof voor heeft. Duitsland zou de levering van de Abrams-tanks door de VS als voorwaarde hebben gesteld... om zelf Leopard-tanks te leveren. Nederland heeft gezegd mee te willen betalen aan de levering van Leopard-tanks door andere landen. Op verschillende plekken zijn auto's van de weg geraakt door gladheid, vooral in het westen van het land. Zo raakten in de Zuid-Hollandse dorpen Poeldijk en Maasland auto's van de weg. En in het Zeeuwse Oosterland kwam een strooiwagen in de sloot terecht. Vanwege de gladheid geldt bijna overal code geel. Maar in de ochtend wordt dat in de zuidoostelijke helft van het land code oranje, omdat het dan gaat sneeuwen. Vanaf 8 uur geldt code oranje in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Vanaf 10 uur ook in Limburg. Het openbaar maken van overheidsdocumenten moet beter. Dat zegt het pas ingestelde adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Voorzitter Ineke van Gent is geschrokken van de moeizame manier... waarop de overheid informatie openbaar maakt, zei ze in Nieuwsuur. Het duurt te lang en het weglakken van teksten is een soort topsport geworden binnen de overheid, al dus van Gent. Dat voedt volgens haar het wantrouwen tegenover de overheid. Ze pleit voor een serieuze gedragsverandering. Het weer. Het is overwegend droog en het vriest licht, waardoor het lokaal glad kan zijn. In de ochtend volgt vanuit het noordwesten een buiengebied... met in de kustgebieden vooral regen. Landinwaarts valt sneeuw.